René van Brakel met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama gelegd voor Egypte om te bemiddelen in het conflict tussen Israël en Hamas op de Gazastrook. Obama belde met de Egyptische president Morsi. Egypte heeft zichzelf opgeworpen als bemiddelaar om te onderhandelen over een staakt het vuren. Obama sprak telefonisch ook met premier Netanyahu van Israël en riep op tot een snel einde van het conflict, maar benadrukte ook dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen. Netanyahu heeft Obama bedankt voor de Amerikaanse steun bij de ontwikkeling van het raketafweersysteem. Dat al honderden raketten, die werden afgevuurd vanuit de Gazastrook, onschadelijk zou hebben gemaakt. De VS hielp mee met de ontwikkeling van het systeem. Iran kan mogelijk binnen enkele maanden genoeg materiaal produceren voor een kernwapen. Het land staat op het punt het aantal centrifuges dat verrijkt uranium kan produceren te verdubbelen. Dat staat in een rapport van het Internationaal Atoomagentschap. Het Westen is ongerust over de toenemende capaciteit en is bang dat Iran een atoombom maakt, maar Iran spreekt dat tegen. Het atoomagentschap vindt dat inspecteurs zo snel mogelijk toegang moeten krijgen tot een militair complex in de buurt van Teheran. Daar zijn mogelijk testen gedaan waarna bewijsmateriaal zou zijn vernietigd. Het telefoonnummer 144 Red Dier is in een jaar tijd 180.000 keer gebeld. Daarvan hebben 48.000 meldingen, bijna een kwart, geleid tot actie van de politie of dierenbescherming. Hoewel de fulltime dierenpolitie is afgeschaft, bestaat het meldpunt nog wel en voorziet het volgens de politie duidelijk in een behoefte.